De nieuwe coalitie was nodig na de val van het vorige college. Dat bestuur van CDA, VVD en PVV viel na de rel rond het bezoek van de Turkse president Gül. CDA, VVD en PvdA hebben samen een meerderheid van één zetel in Provinciale Staten van Limburg. Bij de onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur deed aanvankelijk ook GroenLinks mee, maar die gesprekken leverden niets op. Portugal trekt miljarden uit om de banken in het land overeind te houden. Bij elkaar krijgen de Portugese banken 6,6 miljard euro omdat ze nu te weinig kapitaal in huis hebben. Het grootste deel, 3,5 miljard, gaat naar de grootste private bank in Portugal, de Banco Comercial. Portugal betaalt de steun uit de 78 miljard euro die het land uit de Europese noodfonds krijgt. Portugal krijgt daarnaast van het IMF en Europa de volgende uitkering van 4 miljard euro uit het noodfonds. Dat betekent dat het land zich goed houdt aan de afspraken om te bezuinigen en de economie te hervormen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Valls heeft de mishandeling van drie Joodse jongens in een voorstad van Lyon scherp veroordeeld. Hij spreekt van zeer ernstig en ontoelaatbaar antisemitisch geweld. Zaterdagavond liepen de drie Joodse jongens met keppeltjes op over straat toen ze eerst werden uitgescholden door een groep jongeren. Even later werden ze geslagen met hamers en ijzeren staven. Ze raakten gewond en moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Treinreizigers hebben gisteravond een jongen overmeester die een conducteur aanviel. De jongen van 15 reed zwart en kreeg erom een boete. Hij was het daar niet mee eens en duwde de conducteur op de grond. Toen de jongen wilde slaan, werd hij overmeesterd door mensen die in de trein zaten. De jongen werd op het station van Bokstel opgepakt door de spoorwegpolitie. Het weer overwegend bewolkt en af en toe regen. Het wordt vandaag 12 tot 13 graden. Vanavond en ook morgen droog en af en toe zon en iets hogere temperaturen.